Gert Kluk met het NOS Journaal. Rookruimtes in horeca staan. Het gerechtshof in Den Haag heeft dat bepaald. In de horeca geldt sinds juli 2008 een rookverbod. Voor speciaal aangewezen rookruimtes geldt een uitzondering. Maar de niet-rokersvereniging kan spannen een rechtszaak aan... om die speciale ruimtes te laten verbieden. Het gerechtshof stelt de vereniging nu in het gelijk. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een verklaring uitgegeven... waarin wordt vooruitgelopen op het bezoek morgen van minister Zelstra. Daarin staat dat minister Lavrov en Zelst elkaar ontmoeten... tegen de achtergrond van een ongebreidelde anti-Russische campagne in de Nederlandse media... en voor ingenomenheid in het onderzoek naar de ramp met vlucht MH17. Zelsta ligt in Nederland onder vuur omdat hij had gelogen dat hij bij president Poetin in zijn buitenhuis was geweest en dat hij maar daar had horen praten over Groot-Rusland, inclusief de Baltische Staten. De Tweede Kamer debatteert waarschijnlijk later vandaag over de affaire Zelsta. Het wordt niet uitgesloten dat de minister opstapt. Na een rechtsextremistische demonstratie in de Duitse stad Dresden zijn zes neonazies aangevallen. Twee van hen werden zwaar mishandeld en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De neonazies werden aangevallen door 15 gemaskerde mannen. Vermoedelijk zijn de daders ultralinkse activisten. Politieagenten van de eenheid Den Haag hebben drie jaar lang niet of nauwelijks EHBO-trainingen gevolgd, meldt Omroep West. Het gaat onder meer om reanimatieoefeningen. De trainingen zouden zijn geschrapt na de politiereorganisatie. Volgens de eenheid Den Haag worden ook bij andere regionale politieeenheden nauwelijks trainingen meer gegeven. Bij een grote politie- en legeractie van Egypte in de Sinaï zijn 400 mensen opgepakt. Bij de operatie die vrijdag begon zijn in totaal 38 extremisten gedood, meldt het leger. Het gaat volgens Egypte om extremisten van islamitische staat. Het weer zonnig met in de loop van de dag vanuit het zuidwesten wat hoge bewolking. Het blijft droog en het wordt ongeveer 5 graden. Ook morgen zonnig, Vooral in het oosten.